Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De verkiezingen in Amerika lijken meer en meer te verlopen als een Hollywood blockbuster. Met Joe Biden die er steeds beter voor staat, maar Trump die ook nog altijd kan winnen. En steeds harder roept dat de democraten frauderen. Zijn team komt ook met allemaal rechtszaken. En toch kan het zomaar zijn dat we vanavond al horen wie de winnaar is. Let op de uitslagen in de staten Pennsylvania, Nevada en Georgia die nog moeten komen, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Als een van die staten de kant van Biden opvalt en daar echt een definitieve uitslag is in het voordeel van Biden, dan is het over. Dan heeft Biden gewoon gewonnen. Dan komt hij ofwel op de 270 kiesmannen met Nevada erbij, of met Georgia of Pennsylvania komt hij zelfs daar overheen en dan is hij er gewoon. Bij het Emmaus College in Rotterdam zijn twee journalisten van Omroep Poont lastiggevallen. Ze waren voor de school aan het filmen voor een reportage over de ondergedoken leraar. Volgens Poont kwam een jongen op en af die schreeuwde dat ze moesten stoppen. Een cameraman kreeg, kreeg een klap in zijn gezicht. Er werd ook geprobeerd hem te schoppen en hij heeft een gekneusde pink. Een man van 22 uit Tilburg is opgepakt voor het online oplichten van 10 mensen. Ze hadden spullen bij hem gekocht, maar kregen die vervolgens niet. In totaal verdiende de man er 1100 euro aan. Over iets meer dan een uurtje moeten PSV en AZ weer aan de bak in de Europa League. De Eindhovenaren zijn afgereisd naar Griekenland voor de wedstrijd tegen PAOK Saloniki. AZ heeft een pittige avond voor de boeg tegen de huidige nummer 1 van Spanje, Real Sociedad. Dit zei trainer Arne Slop er eerder over. Het sterkste punt is dat ze eigenlijk geen zwakke punten hebben. Dus uh, ja, allround. Ze zijn heel vaardig, goede spelers in de bal. Maar ook als ze de bal niet hebben, vind ik ze heel gedisciplineerd en agressief op de bal jagen. Je hebt ook wel topploegen die de tegenstander wat meer de bal gunnen. Nou, dat was bij Napoli niet het geval. Die hebben ons ook gelijk onder druk gezet. En dat verwacht ik van dat ook weer. Ook Feyenoord komt vanavond in actie om 9 uur tegen CSKA Moskou. Het weer nog, het koelt snel af. Vannacht is het iets boven nul en kan er mist ontstaan. Morgen begint op veel plaatsen bewolkt of mistig. In de loop van de dag komt de zon er vaker door. Het wordt 9 tot 12 graden.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 In vijf van de vijftig Amerikaanse staten is nog geen uitslag bekend van de presidentsverkiezingen. Trump en Biden ontlopen elkaar in de swing states soms maar enkele duizenden stemmen. En de Belgische politie heeft dinsdag 11,5 ton cocaïne aangetroffen in de haven van Antwerpen. Volgens de autoriteiten is het de grootste overzeese, overzeese drugsvangst ooit... en heeft de partij een straatwaarde van zo'n 900 miljoen euro. Twee Belgen en een Nederlander zijn aangehouden. Het weer is bewolkt met vanavond kans op mist en voorstaande grond.